Robert Baltus met het NOS-journaal. Het is niet gelukt een slaapplek te vinden voor zo'n 300 van de ongeveer 450 asielzoekers... op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze mensen zullen dus buiten moeten overnachten zonder tent onder een luifel. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 11 graden. Ook vandaag stonden er weer honderden mensen in de rij. Sommige van hen waren er voor het eerst, maar er waren ook mensen die afgelopen nacht wel in een noodopvang terecht konden. Voor zo'n 150 mensen is voor komende nacht onderdak gevonden. Een ongeluk met een vrachtwagen in Nieuw-Beierland heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De vrachtwagen van een Spaans vervoersbedrijf reed aan het begin van de avond van de Zuid-Zijdse dijk en kwam terecht in een buurtfeest. Volgens de politie was het druk en zagen veel mensen het gebeuren. De gemeente Hoekse Waard heeft opvang voor hen geregeld. De toedracht van het ongeval in Nieuw-Beijerland wordt nog onderzocht. De Spaanse vrachtwagenchauffeur is ongedeerd en aangehouden. Onderzoekscollectief Bellingcat is een Russische spion op het spoor gekomen door haar opvallende Europese naam. Ze kwam ook voor in een database met paspoortnummers van andere spionnen. Volgens Bellingcat zocht ze contact met NAVO-officieren en deed ze zich voor als ontwerpster van sieraden. Drie Nederlandse commando's zijn bij een schietpartij in de Verenigde Staten gewond geraakt. Volgens het ministerie van Defensie is een van hen, bij een van hen de toestand kritiek. De anderen bleven aanspreekbaar. De schietpartij was in Indianapolis bij het hotel waar de commando's verbleven. Over de toedracht is nog niks bekend. Feyenoord is op dit moment de koploper in de eredivisie. De Rotterdammers versloegen in de Kuip FC Emmen met 4-0. Sparta was uit met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. En Vitesse kwam tegen RKC Waalwijk moeizaam terug van een 2-0 achterstand. Het werd 2-2. Heerenveen Fortuna Sittard werd 2-1.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 de zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. niet alleen. zo ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Dan ik dacht maar niet alleen.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 Ey, regresaré con más cariño parada. Tú dime a dónde que es la ruta correcta. Que yo no sé para dónde voy. espero que el destino se acerca. Que yo no sé para dónde voy, para dónde voy. En het geluid van de zomer op CFM.